7 uur. Jelle Visser met het NOS-journaal. Ondanks de regen van de laatste tijd zijn er nog steeds problemen met de watervoorziening in Nederland. Dat staat in de droogtemonitor die vandaag is gepubliceerd. Het kan nog maanden duren voordat de grondwaterstand in Nederland weer op peil is na de extreem droge zomer. In de acht waterschappen in Oost- en Zuid-Nederland geldt voorlopig nog een beregeningsverbod. Ook de scheepvaart kent problemen. Op de Waal, de IJssel en de Lek zijn er beperkingen door de lage waterstand. In Washington wordt Christine Blasey Ford verhoord voor de Senaatscommissie van Justitie. De vrouw beschuldigt rechter Brad Kavanaugh van seksueel wangedrag. Kavanaugh is kandidaatrechter voor het Amerikaans Hoge Rechtshof. Blasey Ford zei tijdens het voor dat ze doodsbang is om te getuigen... maar dat ze het ziet als haar burgerplicht. De vrouw zegt dat ze tijdens hun studententijd is aangerand door Kavanaugh. Naast Blasey Ford zijn er nog twee andere vrouwen... die hem beschuldigen van seksueel wangedrag. Tegen een finalist van het televisieprogramma Holland's Got Talent is zes jaar cel geëist met TBS. Dat meldt de regionale omroep NH. De man heeft voor de rechter bekend dat hij minderjarige jongens heeft misbruikt. Het zou gaan om minstens tien kinderen tussen de 6 en 14 jaar oud... uit Nederland, India en Kroatië. De bewoner van Krommenie gaf zijn slachtoffers onder meer geld. Ook botische iPods aan. De 26-jarige gitaarleraar eindigde in 2009 als tweede bij Holland's Got Talent. Onder meer twee van zijn leerlingen hebben aangifte gedaan. Castricum wil statushouders geen voorrang meer geven... bij het toewijzen van sociale huurwoningen. De gemeente vindt het oneerlijk en gaat er nog dit jaar mee stoppen. In Castricum gaat het om enkele tientallen statushouders. Gemeenten zijn niet verplicht statushouders voorrang te geven op andere woningzoekenden, maar ze hebben wel de plicht om een bepaald aantal mensen onderdak te bieden. Volgens de gemeente zijn er ook andere schrijnende gevallen die moeten wachten, zoals alleenstaande moeders met kinderen.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 But what you thinking of? This is my time, yeah. You're thinking about love, girl. I'm thinking about your love. Never knew it could be so good. Thinking of your wel weer eens eventjes eh, gezellig eh, zo eventjes eh, tussendoor. Ik zie dat je dan nog 8 seconden hebt. En dan moet je wel heel rap wezen weer met, met het wegschuiven. Want anders gaat de Bob non-stop gewoon weer verder. Ik heb dan nog iets klaarstaan. ook uit, uit hetzelfde paardje van Skipboard en Turner. Alleen deze duurt 8,5 minuut. Maar goed, Alexander O'Neill. Tijd van de zolderkamertjes. Dat soort dingen. What's missing? Ja, en daar is onze gast eh, van vanavond... die eh, straks tussen 8 en 10 eh, gaat optreden. Frank Demian, die zal zo direct nog het een en ander gaan doen... hier bij ZFM, in het programma Alternative FM. Dat is even niet de bedoeling dat hij nu al loopt. die, die gaan we zo direct draaien. dat is een teken voor boven <laughs> dat, dat de, de, muzikant van vanavond aanwezig is. Terwijl ik gewoon even mijn praatje ga afmaken. Want ik geef hem even een hand. Zo werkt dat dan. Eh, <laughs> tussen het praatje door. Het is altijd een beetje even het eh, stiefkwartiertje. Dat ik altijd even dan eh, voor mezelf heb. Om even ook nog in het verleden te duiken. Van wat ik allemaal eigenlijk heb uitgehaald. Als, uh, ja, als, hoe noem je dat? Radiopiraat in een zolderkamer. Zo hebben we dat beleefd. Dit is wel van veel verder terug in de tijd. Eh, ik geloof dat, eh, dat we toen nog iets met huiskamerfeestjes eh, deden. En dit was, was er een van. Sky en Call Me. Tot aan het nieuws van 8 uur. En daarna gaan we gewoon Alternative FM doen.